you've given to me. dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam. 12 maart Weert. 19 maart Haarlem. 26 maart Apeldoorn. 1 april Utrecht. 9 april Leiden. 16 april Assen. En 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Vorige maand eiste de Openbaar Ministerie al vrijspraak. De zaak tegen de verpleegkundige Lucia de B begon in 2001 met de dood van een baby in het Juliana kinderziekenhuis in Den Haag. Ze werd veroordeeld tot levenslang en het hof legde haar in 2005 bovendien TBS op. De Hoge Raad keurde die combinatie af, waarna het Amsterdamse gerechtshof voor levenslang koos. Toen van verschillende kanten twijfel was geuit over de schuld van Lucia de B... oordeelde de Hoge Raad in 2008 dat de zaak moest worden overgedaan. Ze heeft in totaal bijna 6,5 jaar vastgezeten. Ruim twee derde van de Nederlandse bevolking doet aan sport. Mannen sporten meer dan vrouwen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Fitness is de populairste vorm van sport. Bij mannen zijn verder hardlopen, biljarten en voetbal erg in trek. Vrouwen doen relatief veel aan dansen, korfbal en hockey. Andere sporten die veel worden beoefend zijn wandelen en Nordic walking, wielrennen en mountainbiken en tennis. De Partij voor de Dieren wil niet verder met Kamerlid Esther Ouwehand. Ze staat niet op de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen, terwijl ze zich wel kandidaat had gesteld. Over de reden doen zowel Ouwehand als het partijbestuur geen mededelingen. Ouwehand kwam vier jaar geleden samen met lijsttrekker Marianne Thieme in de Tweede Kamer. Ze is teleurgesteld en hoopt dat het congres haar later deze maand alsnog op de lijst zet. Zelf zal ze daar geen campagne voor voeren, maar leden van de Partij voor de Dieren zijn al een actie voor Esther Ouwehand begonnen.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 Richard is er, Mario is er, Rob is er. En ja, Christel is er ook nog. Ja. ja, jullie zullen zeggen,